De commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten concludeert dat de AIVD telegraafjournalisten terecht heeft afgeluisterd, maar dat de dienst daar te snel mee is begonnen. Hoofdredacteur Jules Paradijs zegt dat dus is vastgesteld dat twee maanden lang de persvrijheid is geschonden. De zaak draaide om telegraafpublicaties van geheime AIVD-stukken over Irak en over de Dalai Lama. Om het lek te vinden zette de AIVD bijzondere middelen in. Minister Ter Horst gaf daar toestemming voor. Ze vindt dat ze een zorgvuldige afweging heeft gemaakt, maar ze neemt de conclusie van de commissie over. Minister Kramer is het daarmee eens dat huiseigenaren meer onder druk moeten worden gezet om woningen te isoleren. Net als de Tweede Kamer vindt ze dat vrijblijvende oproepen tot nu toe niet genoeg hebben gewerkt. Er zijn allerlei subsidies en andere vooroordelen als mensen energie besparen, maar volgens Kramer wordt daar te weinig gebruik van gemaakt. De PvdA wil dat vanaf 2015 geen energieverslindende woningen meer mogen worden verkocht. Voor de verkoop zou eerst werk moeten worden gemaakt van isolatie. Op Mallorca is een Nederlander van 26 aangehouden die niet bestaande appartementen op het eiland verhuurde. De verdachte benaderde via internet Nederlandse geïnteresseerden. Die moesten vooraf een bedrag overmaken voor het huren van een appartement. Een tientallen mensen zijn het dupe geworden van de oplichtingspraktijken en zijn samen 25.000 euro armer, zegt de Spaanse politie. De man werkte samen met een Brit die ook is opgepakt. De politie kwam de man op het spoor nadat twee Nederlandse benadeelden deze zomer aangifte hadden gedaan. Het weer, bewolking en plaatselijk een bui, maar ook af en toe zon. Maximaal rond 6 graden. Morgenochtend regenachtig, smiddags droger en dan zachter dan vandaag.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 De Euro Breakdown. Vier minuten over de klok van drie alweer. Tijd dus voor jouw hitlijst van Europa, de Euro Breakdown. Tot aan 5 eh, uur ben ik bij je en gaan we de 40 beste platen van Europa doen. 19 jaar nog weer van de Euro Breakdown. Aflevering 46, vandaag 4 december van 2009. 18 stijgers in de lijst. Deze week 3 eh, zittenblijvers, 17 dalers en dan nog 2 eh, platen en die komen nieuw binnen. Uit de lijst verdwenen zijn Cobra Starship, Good Girls Go Bad na 12 weken. En ook voor Wylon houdt het op. Wicked Way gaat na 12 weken uit de lijst van Europa stijgen voor deze week die is trouwens in handen van Ina en Bob Taylor. Deja Vu gaat in de tweede week alweer 11 eh, plaatsen omhoog en daarmee het snelst van allemaal. De snelste daler, dat is David Guetta samen met Econ. Sexy Bitch daalt in één keer 21 plaatsen naar beneden. Eén troost voor hun is dat ze wel alweer 17 eh, weken in de lijst van Europa staan en daarmee het langst genoteerd zijn van allemaal. Voordat we naar de eerste nieuw binnenkomen gaan, eh, beginnen we met eentje die wat eh, lager in de lijst staat. De eerste nieuw binnenkomen vinden we straks op nummer 36. Eerst krijgt voor mij de nummer 39. Tien weken lang staat zij in de lijst van Europa, zakkend van 37 naar 39.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 Hij eh, vond het altijd al een goed plaatje, dus ja, dan eh, laten we hem gewoon nog een keer voorbij komen. De eerste nieuwe binnenkomen komen we dan tegen <laughs> inderdaad op 36. Tegenwoordig is een carrière switch helemaal niks vreemds meer in het leven van een ster. Zo worden acteurs massaal gebombardeerd tot muziektalentjes en andersom gebeurt precies hetzelfde. Afgelopen jaren gebeurde dit ook met producers. En Timbaland die heeft hier eh, ongetwijfeld de wereld, eh, wereldwijd het meeste succes meebehaald. Zo scoort hij hits als eh, The Way I Are en natuurlijk Apologize. Bij de afkomstig van de Shock Value. En maak je nu dan maar klaar voor de Shock Volume, Volume 2. De volgende, het album wat hij uit gaat brengen. De eerste single horen we een nieuw talentje. Dat contract staat bij Timbaland's label. So Shy is de naam van deze jonge dame. Morning After Dark is geïnspireerd door al eh, vampiergekte die de laatste tijd ongekend populair is in Amerika. De Twilight. In eh, de bioscoop kom je hem eh, op dit moment ook flink tegen. De Twilight. Nummer... de eerste nieuw binnenkomen. Bevat alle Timbaland ingrediënten die je maar kan verzinnen. Het had ook zo van het eerste album trouwens Shock Value kunnen komen. Er is weinig verandering in de Kwaliteit van de muziek van Timbaland. Het mooie is dat hij voor deze nog even de hulp heeft ingeroepen van nog een andere grote dame. Dus niet alleen So Shy die, die eh, onder contract heeft staan, maar ook Nelly Furtado helpt even mee om van deze plaat weer een grote hit te maken. Op nummer 36 dus Timbaland, Nelly Furtado featuring So Shy, The Morning After Dark. when comes the night. But every time I snap my fingers, I switch back into the light. My moon belongs to your Nelly Furtado en Socia The Morning After Dark. Komen nieuw binnen op nummer 36. En geloof het of niet, het is meteen alweer tijd voor een stukje overzicht. De nummer 40 tot en met 31 ga je krijgen van mij. Op nummer 40 JC Run This Town. 15 weken in de lijst, zakt één plaatsje naar beneden. Carrie Underwood Cowboy Casanova. 10 weken in de lijst, zakt het van 37 naar 39. Mika We Are Golden, 12 weken in de lijst, zak 4 plaatsen naar 38. Sean Kingston, Fire Burning, 1 weekje korter, 11 weken in totaal weer in de lijst van Europa. Zakt ook 4 plaatsen naar beneden. Nieuw binnen op 36, Timbaland, Nelly Furtado, So Shy, The Morning After Dark. 35 is voor de editors met Babylon, 7 weken in de lijst, zakken 11 plaatsen naar beneden. Ina met Hot zakte 14 in haar 14e week naar 34. 33 is er voor de Ian Carey Project, Catch Shaky, zakken 8 eh, plaatsen in de 10e week. Lot. Boys and Girls staan nu 9 weken in de lijst en zakt er 15 naar 32. En David Guetta en Akon, hun sexy bitch, staat nu 17 weken in de lijst en zakt van 10 naar 31. 21 plaatsen verliezen en dat in 1 week tijd. Dan heb je nog wel de troost dat je alweer 17 weken lang in de lijst staat. Maar ja, toch 21 plaatsen verlies. We gaan hem gewoon niet draaien vandaag. Ondanks dat ze al 17 weken in de lijst van Europa staan. We gaan verder met de volgende nieuwe binnenkomen. Die vinden we op nummer 30. En dat is ook meteen de hoogste en de laatste voor vandaag. Een van onze nieuwe Euro Music Stars, dat is toch wel eh, Jason Barullo. 20 jaar eh, Amerikaanse man. Deze week scoort hij met zijn debuutsingle What Did You Say zijn eerste notering in de lijst van Europa. Begin volgend jaar zal zijn titelloze debuutalbum gaan verschijnen. Om dat album nog eens eh, extra te promoten, voor zover dat niet nodig is als je op nummer 1 staat in de Billboard Hot 100 gaat Jason het voorprogramma van Lady Gaga de Monster Ball Tour verzorgen. Ik begrijp dat Jason Brulo toch wel... Uh... Je begrijpt dat we van Jason Brulo nog wel veel meer gaan horen in 2010. Dan moeten we natuurlijk eerst 2009 nog overleven. Dat doen we 27 december voor het laatste met de Euro Breakdown. Dan de Euro Hit. Vanaf 10 uur in de ochtend eh, kan je 8 uur lang genieten van de 100 beste hits van Europa. De vraag is of Jason Carrillo daar tussen gaat zitten. De kans is natuurlijk heel klein als je nog twee... Ja, deze dan. Misschien volgende week, volgende week ook zeker nog. En misschien die week erop nog een Euro Breakdown. Maar dat is even kijken omwille van de tijd. De vraag is dus of we hem eind van het jaar terug horen komen.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 Cheryl Cole hoorde je dus daarvoor eh, de single van Jamie Cullum. I'm all over it. Twee weken lang staat hij nu in de lijst van Europa. Vorige week nog op 38, deze week stijgt hij naar 29. Sheryl Cheryl Cole ging met Fight for This Love in haar derde week van 30 omhoog naar 27. Drie plaatjes winst dus voor haar. Voor mij krijg je nu nog Jason Mraz, de nummer 26. Vorige week kwam hij nieuw binnen, namelijk op 35. Eh, 11 plaatsen, nou eh, geen 11. 9 plaatsen winst pakt hij dus van 35 naar 26.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 A sophisticated lady. Oh, ZFM, Westkust, weerbericht. de prachtige single van Jason Mraz, Butterfly, toch wat eh, minder leuk nieuws. November was namelijk zeer zacht en ook zeer nat. En ook nu krijgen we weer een periode met wisselvallig en vrij zacht weer. Vandaag en de komende dagen hebben we te maken met eh, veel bewolking en regen. Ook vandaag passeert een storing eh, en vallen er enkele buien. Vanmiddag neemt de buigheid wel geleidelijk wat af. Tussen de buien door zien we soms ook nog wel een klein glimpje van de zon. De windwijd uit het zuidwesten is overwegend matig van kracht. De temperatuur die eh, gisteren nog bleef steken op een graadje of 10, zal dat eh, vanmiddag doen op niet meer dan 7 graden. Vanavond kan er nog een enkele bui vallen, maar komende nacht blijft het droog en klaart het wat op. De zuidwestelijke wind die krimpt naar het zuiden en neemt over land toe naar vrij krachtig, aan zee zelfs naar hard. De temperatuur daalt naar ongeveer 3 graden. Morgen heeft de bewolking weer de overhand en valt er geruime tijd regen. Later krijgt de regen een uh, meer buiigheid of een meer buiig karakter krijgen ze. De vrij krachtige zuidelijke wind die ruimt in de middag naar het zuidwesten en neemt dan eh, weer langzaam in kracht af. De temperatuur stijgt naar een maximale 8 graden. Pakjesavond beginnen we dan met eh, wat buiige regen. Maar de regen trekt naar het eh, noordoosten weg. En later op de avond en het eerste deel van zondagnacht is het dan overwegend droog. Dat droge weer dat is maar tijdelijk. Want later in de nacht dan gaat het weer regenen. De matige zuidwestelijke wind die krimpt wederom naar het zuiden en neemt toen naar vrij krachtig. Zondag is het bewolkt en valt er enige tijd regen. Later op de dag trekt de regen naar het noordoosten weg en klaart het wellicht wat op. De rest van de week hebben we te maken met wisselvallig herfstweer. Het is op zich nog eh, rustig eh, op de wegen in en rondom Zandvoort heb er een paar voor je. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Diemen en Muiden 2. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoop het Raasdorp en Knoop het Velsen 3. En nog 2 op de ring van Amsterdam. Koenplein richting Watergraafsmeer tussen Osdorp en Oud-Zuid 2. En diezelfde ring dus de Nieuwmeer richting Koenplein. Tussen Osdorp en Knoopend het Koenplein, daar staat nog eens 5 kilometer achter elkaar.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 Vorige week nog op 28, deze week 5 plaatsen omhoog naar 23. Daarvoor Mika met Rain, die gaat net zo hard mee. Ook vijf plaatsen winst voor hem, van 29 naar 24. Hij heeft er wel een weekje langer voor nodig gehad. In totaal alweer vier weken in de lijst van Europa. Ik heb er nog eh, drie zo'n beetje voor je klaarstaan tot aan het nieuws van 4 uur. Misschien worden het er vier. In ieder geval de eerste die je van mij krijgt, dat is eh, Daniel Merriweather. Impossible staat nu vijf weken in de lijst. Hij gaat van 26. Omhoog naar nummer 22. Vier plaatsen winst dus voor hem. Subtain ook Drag, The Best I Ever Had. Vorige week nog op 22, deze week gaat hij omhoog naar 21.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 Op nummer 30 vinden we nieuw binnen Jason Derulo. What Did She Say? Nummer 29 is voor eh, Jamie Collum. I'm All Over It. Vorige week stond hij nog op uh, eh, 38, nu dus naar 29. Michael Jackson, This Is It. Vijf weken in de lijst van 21 zak het naar 28. Sheryl Cole, Fight For This Love. Drie weken in de lijst van 30 omhoog naar 27. Jason Mars, Butterflies hoorden we ook van 35 omhoog naar 26. Dat alles in de tweede week. Ook de tweede week voor All City The Fireflies van 32 omhoog naar 25. Mika met Rain nu 4 weken in de lijst van 29 omhoog naar 24. John Mayer, Who Says, 3 weken in de lijst van 28 omhoog naar 23. Daniel Marwater, Impossible, 5 weken in de lijst van 26 naar 22. Natural Drag, The Best I Have Had, 5 weken lang staat hij alweer in de lijst van 22 omhoog naar 21. 11 plaatsen winst eh, pakken ze in één keer Ina en Bob Taylor. De tweede week dat ze in de lijst van Europa staan zijn ze meteen de snelste stijger van 31 dus naar nummer 20. Deja Vu.